Levi van Eck met het NOS-journaal. Peru krijgt voor de derde keer in een week een nieuwe president. Het parlement heeft Francisco Sagasti aangewezen als nieuwe tijdelijke president van het land. Zondag stapte interim-president Merino op, die nog maar een paar dagen aan de macht was. Hij was de opvolger van de populaire president Vizcarra... die door het parlement was afgezet vanwege beschuldigingen van corruptie. In heel het land gingen daarop aanhangers van Vizcarra de straat op... Bij protesten kwamen twee mensen om het leven. De 73-jarige Sagasti moet nu weer voor rust in Peru zorgen. De Universiteit van Californië heeft een schikking getroffen voor ruim 60 miljoen euro rond een misbruikzaak. Een gynaecoloog van de prestigieuze universiteit wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Hij zou vrouwen hebben aangerand en betast. Ook zou hij, mis, ook zou hij seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt richting de patiënten. Dat zou zijn gebeurd in een periode van 1983 tot 2018. De schikking staat los van de strafzaak tegen de gynaecoloog die nog loopt. De man spreekt alle beschuldigingen tegen. Vanuit het hele land zijn boeren met trekkers onderweg richting Den Haag... voor een protest van Farmers Defence Force. Ze zijn tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Er zouden tientallen boeren uit onder meer Groningen, Limburg en Brabant op pad zijn... Organisatoren zeggen dat de trekkers niet over de snelweg zullen gaan, maar over binnenwegen. Ze mogen zich vlakbij het station verzamelen en willen langs Paleishuis ten Bos rijden. Daarna willen ze door naar Leidsendam. De Surinaamse politie heeft oud-vice-president Ashwin Adin aangehouden vanwege vernielingen. Na de machtswisseling in Suriname werd er in zijn kantoor een chaos aangetroffen. Er was voor 90.000 euro aan schade aangericht. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. De komende dag is het bewolkt met vooral in de ochtend kans op regen.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 You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, so you're calling me now. whenever you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name.